Studenten krijgen in de toekomst maximaal vijf jaar een OV-studentenkaart. Nu is dat nog zeven jaar, staat in een brief van staatssecretaris Zelstra aan de Tweede Kamer. Ook wordt de basisbeurs voor masteropleidingen vervangen door een sociaal leenstelsel. Om de studenten enigszins tegemoet te komen wordt de terugbetaaltermijn van de studieschuld verhoogd van 15 naar 20 jaar. Daardoor wordt het bedrag dat elke maand moet worden betaald iets lager. Zelstra wil de wijzigingen in augustus van het volgend jaar invoeren. Bij uitkeringsinstituut UWV verdwijnen de komende jaren 5 tot 6.000 banen. Bij de Sociale Verzekeringsbank gaan honderden banen verloren. Blijkt uit plannen van minister Kamp voor bezuinigingen op de uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid. De bezuinigingen moeten oplopen tot een bedrag van 410 miljoen in 2015. Daarvoor moet onder meer het aantal vestigingen van het UWV worden teruggebracht van 100 naar 30. De opgelegde bezuinigingen zijn onderdeel van het streven van het kabinet om 18 miljard te bezuinigen. Een van de kernreactoren in het Japanse Fukushima heeft droog gestaan. Er is nauwelijks nog koelwater en dat maakt de kans op een lek groter. Als de staven splijtstof te heet worden, kan er radioactief materiaal in de stoom terechtkomen. als ze nog heter worden, kan ook het vat rond de kernreactor beschadigd raken. In zo'n geval is er alleen nog een betonnen opvangbak buiten het vat. De leiding van de kerncentrale probeert nu opnieuw met zeewater de temperatuur naar beneden te krijgen. Het is onduidelijk of de staven splijtstof inmiddels weer onder water staan. Het weer slot, veel bewolking, alleen in het zuiden en westen een enkele opklaring.